het NOS-journaal. Oppositiepartij PvdA wil dat minister Spies met een inkomen van boven de 33.000 euro... die niet in aanmerking komen voor een goedkope huurwoning... maar die ook geen betaalbaar huis kunnen vinden in de vrije sector. De PvdA wil dat Spies toestemming vraagt aan de Europese Commissie... om woningcorporaties ook te laten bouwen voor mensen die meer verdienen dan 33.000 euro. Het plan van de Partij van de Arbeid krijgt steun van de regeringspartij CDA. Het Egyptische parlement is vanwege de voetbalrellen in spoedzitting bijeengekomen. De parlementariërs hielden een minuut stilte voor de 74 slachtoffers. Die kwamen om het leven toen rivaliserende supportersgroepen elkaar en de voetballers te lijf gingen na een wedstrijd in Port Said. Mogelijk loopt het dodental nog op. Zo'n 200 mensen raakten gewond. Vanmiddag worden de eerste slachtoffers begraven. De minister van Binnenlandse Zaken heeft de veiligheidschef in Port Said ontslagen. En ook is de top van de Egyptische voetbalbond ontbonden. De douane en het bedrijfsleven gaan samen het aangiftesysteem voor internationale goederentransacties verbeteren. Dat systeem, dat eigendom is van de douane, is 7% van de tijd niet beschikbaar. Dat komt doordat het onderhouds- en storingsgevoelig is. De handel ligt dan til en dat kost extra geld voor het bedrijfsleven. Het systeem moet aan het eind van dit jaar sterk verbeterd zijn. De inwoner van Bentveld die een omstreden hek om zijn landgoed wilde plaatsen ziet daarvan af. Het ontwerp veroorzaakte veel commotie. Buurtbewoners en het CIDI zagen er verwijzingen in naar het Duitse concentratiekamp Boegenwald. De rokende schoorstenen in het ontwerp verwijzen volgens hen naar crematoria. En ook zou een bel boven de ingang in het originele ontwerp dezelfde tekst hebben gehad als die bij de ingang van het concentratiekamp Boegenwald. Het weer zonnig met maximumtemperaturen tussen min 4 in het noorden en min 6 in Limburg. Vanavond koelt het sterk af en vannacht gaat het streng tot zeer streng vriezen. Morgen toenemende bewolking, vanuit het noorden sneeuw. Dit was het NOS Journaal.